4 uur. moet met het RWS Journaal. De Sinterklaas-intocht in Amsterdam is zonder problemen verlopen. Op het Beursplein mocht vanochtend worden gedemonstreerd... voordat Sint aan zijn rondrit door de stad begon. Daarbij was veel politie op de been, maar er waren geen problemen. Eén man werd aangehouden. Tijdens de tocht door de stad werd niet gedemonstreerd. Gisteren liep het in Gouda bij de landelijke intocht uit de hand. 90 mensen werden opgepakt, onder meer omdat ze demonstreerden op plaatsen waar dat niet mocht. De vogelgriep die gisteren is geconstateerd bij een pluimveebedrijf in Hekendorp in Utrecht is ook voor mensen besmettelijk. Daarom is een landelijk vervoersverbod ingesteld voor gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Verder is er ook een landelijke ophok- en afschermplicht voor gevogelte en geldt in het hele land een jachtverbod voor alle dieren. Een man in Duitsland heeft zich in zijn auto opgeblazen na een familieruzie. Hij overleefde de explosie niet en zeven mensen raakten gewond, onder wie twee agenten. De man van 49 was na de nachtelijke ruzie in Homberg in Midden-Duitsland weggereden. Toen hij terugkwam en politie zag staan, liet hij de auto ontploffen. Waarschijnlijk kon hij via zijn werk aan explosieven komen. Waar de ruzie over ging is nog onbekend. Het motorblok van de ontplofte auto kwam 30 meter verderop terecht. Ook verschillende huizen en andere auto's liepen schade op. Een modderstroom heeft in het zuiden van Zwitserland aan twee vrouwen het leven gekost. Hun huis raakte bedolven onder de modder na de aanhoudende zware regenval van de afgelopen dagen. Ook in het noorden van Italië zijn twee mensen omgekomen door noodweer. De lichamen van een jongen van 16 en een man van 70 werden gevonden in het puin van een woning. Die was overspoeld door een modderstroom. Het weer nog bewolkt vandaag en vooral in het midden en noorden regen of motregen.